uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Wereldwijd is het aantal terroristische aanslagen vorig jaar gedaald... met bijna een kwart naar zo'n 9600 aanslagen. Daarbij kwamen in totaal bijna 19.000 mensen om het leven. Dat is een daling van ruim een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal aanslagen en doden is daarmee terug op het niveau van rond 2013... meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een jaarlijks terrorisme-rapport... De meeste aanslagen waren in Afghanistan, India, Irak, Pakistan en de Filipijnen. D66-leider Pechtold wil dat premier Rutte er bij de Britse regering op aandringt om alsnog in de EU te blijven. Dat zei hij bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De D66-leider zei verder dat het kabinet goed uit de startblokken is gekomen, maar dat er nog veel hordes zijn te nemen. Ascher van de PvdA zei juist dat het kabinet niet genoeg doet voor mensen met weinig inkomen hij kwam samen met GroenLinks en SP met een tegenbegroting... die diverse maatregelen van het kabinet terugdraait... en juist extra geld uittrekt voor mensen in de zorg, in het onderwijs en bij de politie. De Belgische kerncentrales in Doel en Tihange hebben te maken met meer betonproblemen. Bij een inspectie bleek dat het beton in de bunkerplafonds van nog twee reactoren niet aan de eisen voldoet. Er zijn volgens de Belgische nucleaire waakhond geen risico's voor de bevolking, werknemers en het milieu. Maar de reactoren kunnen pas weer worden opgestart als aan de eisen wordt voldaan. Ajax heeft de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene ruim gewonnen. In Amsterdam werd het 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Taliafico, Van de Beek en opnieuw de Argentijn Taliafico waren de doelpuntenmakers. Het weer, het blijft vanavond en vannacht stevig waaien. Aan zee zijn windstoten tot 75 km per uur mogelijk.